Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Oekraïne wil praten over meer autonomie voor de Russische minderheid in het zuiden en oosten van het land. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken heeft dat gezegd na een overleg met onder andere minister Timmermans. Die was vandaag in Kiev om te praten over de problemen op de Krim en de relatie tussen Oekraïne en Europa. De NAVO gaat Oekraïne in de gaten houden met radarvliegtuigen. De AWACS e uit Duitsland en Groot-Brittannië gaan naar Polen en Roemenië om van daaruit Oekraïne te observeren. Het besluit van de NAVO komt nadat de Russen de controle over de Krim hebben overgenomen. In Eindhoven zijn een man van 27 en een vrouw van 26 opgepakt na de vondst van een babylijkje. Ze wonen vlakbij de steeg waar het lichaam vanmiddag werd gevonden. Het is niet bekend hoe de baby is overleden en wat de betrokkenheid van de verdachte is. De brandweer is vanavond uren bezig geweest met nablussen in het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Er woedde vanmiddag een natuurbrand, zo'n 30 hectare is verwoest. Dat is net zoveel als ongeveer 60 voetbalvelden. De brand was aan het begin van de avond onder controle. De NS betaalt de boete van een machinist die vorig jaar bij Hattemerbroek bijna een ongeluk veroorzaakte omdat hij door een rood sein reed. Het gaat om 3800 euro. Sinds ruim een jaar kan de inspectie Leefomgeving en Transport een machinist persoonlijk een boete opleggen. De NS heeft nog geen regels voor zo'n situatie en vindt de boete te hoog. Door een fusie van het Amerikaanse Chiquita en het Ierse bedrijf Fives ontstaat de grootste bananenproducent ter wereld. De bedrijven produceren samen jaarlijks 180 miljoen dozen bananen. Volgens analisten fuseren ze omdat er steeds minder wordt verdiend met de bananenverkoop. Het weer vanavond en vannacht af en toe bewolkt. Het koelt af tot een graad of 4. Morgen opnieuw veel zon.